ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechtszaak tegen Marco Borsato is begonnen. Hij wordt ervan verdacht een minderjarig meisje te hebben betast. Haar advocaat gaat vandaag een verklaring namens haar voorlezen. Daar vertelt verslaggever Danny Simons over. Verder zal er ook aandacht zijn voor de persoonlijke omstandigheden van eh, Marco Borsato. Eh, en als het goed is, als het allemaal meezit, zal vandaag aan het eind van de dag eh, het requisitoir zijn. Houdt dus in dat het OM met ehm, het bewijs komt en vervolgens ook met de strafeis. Maar of dat allemaal gaat lukken vandaag moeten we nog maar zien. Want er wordt rekening gehouden met dat de boel kan uitlopen. Eind deze week weten we waarschijnlijk wanneer de rechtbank met een uitspraak gaat komen. De stoffelijke resten die gisteren door Hamas aan Israël zijn overgedragen zijn niet van een van de gijzelaars die nog worden vermist. Dat melden Israëlische media. De resten zouden zijn van een dode, dode gijzelaar... die eerder al is teruggegeven aan Israël. Hamas heeft veel moeite om de lichamen terug te vinden onder al het puin. Israël eist nog 13 lichamen terug. Binnenkort rijdt in Nederland de allereerste zelfrijdende asfaltwals van Europa rond. Dat is zo'n grote wagen met zware rollen om vers asfalt glad te maken. De komende jaren hebben heel veel wegen onderhoud nodig... en bouwbedrijven komen maar moeilijk aan personeel. Uiteindelijk is de bedoeling dat één werknemer drie zelfrijdende asfaltwalsen gaat bedienen. En in de hoofdstad van India gaat het vandaag waarschijnlijk nep regenen. Delhi heeft ontzettend veel last van luchtvervuiling. En om daar wat aan te doen wil de gemeente kunstmatig een regenbui laten vallen... door bepaalde stoffen aan de wolken toe te voegen. Regen zou meer dan welkom zijn, ook voor onze correspondent die daar woont. Zij noemt de situatie... Echt om te huilen. Beide mijn ogen zijn een beetje dat je zo'n infectie hebt. Dat, je, dat ze rood zijn, dat ze een, beetje tranen, maar ook op je luchtwegen. Je voelt het echt direct als je buiten bent. Ja, maar over het succes van de nepregen wordt veel veel getwijfeld onder de inwoners. Maar ook bij wetenschappers die zeggen van ja, eigenlijk moet je heel veel regen kunnen creëren om echt impact te hebben. En om dat te kunnen doen heb je wolken nodig. En die zijn er nou eenmaal deze tijd van het jaar niet echt in Delhi. Ja, meestal is het tot half december erg droog daar. Het weer, eerst bewolkt en buien, later zon en wolken met nog een enkele bui. Vrij veel wind en het wordt zo'n 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland eh, rijdt het nog langzaam op de A2 naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en en Amstel heb je een kwartier vertraging. En de A7 Hoorn-Zaanstad, daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Avondhoorn en Purmerend Noord heb je 20 minuten vertraging.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 Why they on me, I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider pulling up right beside you. Pop star Lil Mariah. When I text, get game wireless. Throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly.